die de olieramp in de Golf van Mexico moet onderzoeken... De presidentiële commissie bekijkt onder meer de werkwijze van oliemaatschappijen en het toezicht daarop van de overheid. Voor het eerst is er ook een overheidsfunctionaris opgestapt vanwege het olielek. De man was verantwoordelijk voor het toezicht op boorplatformen. Het olielek in de Golf van Mexico ontstond op 20 april, toen een boorplatform van BP zonk. Sindsdien zijn tientallen miljoenen liters olie in de zee gestroomd en aangespoeld. Mogelijk bereikt de vlek binnenkort ook de kust van Florida. Volgens de Amerikaanse kustwacht drijft de olie in de buurt van een sterke zeestroom... die de olie richting Florida en de oostkust van de VS kan voeren. Zo'n 700 mensen brengen de nacht door op Schiphol. Het zijn reizigers die zijn gestrand als gevolg van de sluiting van Schiphol en Rotterdam gisterochtend. Honderden vluchten gingen niet door, waardoor veel mensen hun aansluiting misten. In de loop van de middag kwam het vliegverkeer vanaf Schiphol en Rotterdam Airport langzaam weer op gang. Voor de gestranden zijn op Schiphol veldbedden neergezet. De verwachting is dat het vliegverkeer de komende ochtend weer volgens schema verloopt. In Mexico hebben archeologen mogelijk een van de oudste graftombes van Midden-Amerika gevonden. De tombe ligt in de zuidelijke deelstaat Chiapas en is naar schatting 2700 jaar oud. Dat is volgens archeologen duizend jaar ouder dan de graven van de Maya's. De graftombe is ongeveer 12 vierkante meter groot en bevindt zich in een kleine piramide waarop een tempeltje is gebouwd. Archeologen vermoeden dat het een graf van een edelman is. Tot besluit nog het weer. Helder, het wordt minimaal 4 graden en er is kans op een mistbank. Overdag zonnig, in de middag ook stapelwolken en in het zuidoosten een enkele bui.